Republic of Florida heeft gezegd dat de man meedeed aan paramilitaire het referendum is na uren debatteren geëindigd in een schorsing. De oppositie eist eerst een brief met een uitgebreidere toelichting op de opvatting van het kabinet dat over de afschaffing van het referendum zelf geen referendum kan worden gehouden. Het debat gaat na de brief volgende week dinsdag verder. Het weer opklaringen en soms wat bewolking. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag schijnt de zon geregeld, met name in het westen. En het wordt dan zo'n 7 graden.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 De Tweede Kamer wil de massamoord door Turken op Armeniërs erkennen als de Armeense genocide... Onder aanvoering van ChristenUnie-Kamerlid Voor de Wind willen de regeringspartijen uitspreken dat er sprake was van genocide in 1915. Vermoedelijk krijgen ze steun van een brede Kamermeerderheid. De Kamer vraagt het kabinet in april voor het eerst een bewindspersoon te sturen naar de herdenking van de massamoord. De kwestie ligt internationaal erg gevoelig en ook in Nederland is al jaren discussie over hoe de gebeurtenissen in 1915 in het Ottomaanse Rijk moeten worden genoemd. Destijds werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering reageert steeds woedend als landen spreken van genocide. De 19-jarige man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op een school in Florida... heeft banden met een wit-nationalistische groepering. De leider van de groep, Republic of Florida, heeft gezegd dat de man meedeed aan paramilitaire trainingen. De groepering streeft naar een onafhankelijk Florida met witte inwoners... Bij de schietpartij op de middelbare school kwamen 17 mensen om. Over het motief van de schutter is nog weinig duidelijk. Oud-staatssecretaris en voormalig AVRO-voorzitter Gerard Wallis de Vries is vorige week op 81-jarige leeftijd overleden. De voormalige VVD-politicus is in besloten kring gecremeerd, heeft zijn familie bekendgemaakt. De politieke loopbaan van Wallis de Vries begon in de Haagse gemeenteraad. In 19